start. Freddy met het NOS-journaal. China gaat de handel in ivoor verbieden. Eind maart komt er een verbod op een deel van de ivoorbewerking en de verkoop... En vanaf eind 2017 is er een totaalverbod, meldt het Wereld Natuurfonds. China is de belangrijkste afnemer van de ivoorhandel. In Afrika worden veel olifanten en neushoorns gedood... om van hun ivoor sieraden en medicijnen te maken. Het Wereld Natuurfonds juicht het Chinese verbod daarom toe... en is aangenaam verrast door de snelheid waarmee de maatregel wordt doorgevoerd. De Turkse autoriteiten geven voor het eerst formeel toe dat de website van de NOS in Turkije is geblokkeerd. Aanleiding is de video van de moord op de Russische ambassadeur in Ankara... die op de NOS-site te zien is. Ook de NOS-app doet het niet in Turkije. De beelden werden direct na de moord verspreid door de Turkse publieke omroep. Maar later bepaalden de Turkse autoriteiten dat ze niet meer mochten worden vertoond. De NOS zegt dat de video een belangrijk nieuwsmoment toont en dus op de site blijft staan. Het is nog onduidelijk waaraan de Britse zanger George Michael is overleden. Een eerste autopsie heeft daarover nog geen uitsluitsel gegeven. Dus er is meer onderzoek nodig. Het gaat waarschijnlijk enkele weken duren. George Michael overleed met kerst. Hij was 53 jaar. Volgens zijn manager had hij hartproblemen. Er waren volgens de politie geen verdachte omstandigheden. En op Schiphol zijn vandaag 114 vluchten geannuleerd vanwege de mist. Honderden vluchten hebben vertraging opgelopen van gemiddeld een uur. De mist hangt in heel West-Europa. Vooral het vliegverkeer naar en van Londen heeft last van het weer. En het weer nu. Vanavond en vannacht is het vooral in het westen en noorden nog mistig. In het binnenland gaat het een paar graden vriezen. Morgen is het bevolkt. Het blijft zo goed als droog. Waarschijnlijk ook tijdens de jaarwisseling. Het wordt morgen 3 tot 7 graden. Op nieuwjaarsdag gaat het smiddags regenen. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het uiterste westen en oosten van het land... komt dichte mist voor, in Brabant zelfs zeer dichte mist.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 is uh, Maroon 5 en Don't Wanna Know. No, no, no, Who's taking you home, home, home, home. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. so, so The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, home, home, home I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one, hear it from that one That you got someone new just under my bed Maybe I'm just a fool stop. No more hashtag booed up screenshots. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we will you like this? Do we let down for you, touch you, you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe it's right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking it home? Oh, oh, oh. I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. so, so, so The way I used to love you, oh, I don't wanna know No, no, I'm taking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, no, no, no, no, no I'm taking you home, oh, oh, oh I'm loving you so, so, so, so The way I used to love you, oh, I don't wanna know pop some tags.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 Man, you hella won't. Goodwill. <laughs> Poppin' tags. Yeah pop some tags. Only got twenty dollars in my pocket. I'm, I'm, I'm hunting, looking for a comer. This is being awesome. I'll wear your granddad's clothes. I look incredible. I'm in this big air coat from that thrift shop down the road.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 niet mis wat je heeft veranderd Dingen, ik ben hoe ik ben en je accepteert me Langs een boulevard Pero mueve, dale, vamos. Je hoorde De Joro en Pilar. Daarvoor hoorde je Frenna en uh, My Love. We gaan over eh, naar Maurice, want die eh, staat als het goed is ergens op de ijsbaan. Nou, ik sta er nog niet op hoor. Niet? Nee, ik sta er nog naast in de sneeuw. Bijna. <laughs> Vertel eens wie je bij je heeft. ik heb Marije bij me staan, een van de vrijwilligers van hier. Oké. En Marije, <laughs> Ja. Ze is een beetje bang voor de microfoon, maar dat hoeft niet hoor, hij bijt niet. Ehm, jij en Ingrid eh, staan hier eh, vanavond bij de schaatsen. Vind je het druk? Ik vind het rustig. Ja, hè? Ik kwam eh, hartstikke mee. Ik had meer kinderen gehoopt te zien, eigenlijk. Als ik kijk naar vorige week was het hartstikke druk, maar het is ook nou een heel stuk kouder. Nou, valt mee toch? Nou. dat had wel erger gehad. Ja, dat is waar, in de afgelopen jaren. Maar voor vanavond eh, vind ik het erg koud. Eh, tot hoe laat ben je er? Tot 9 uur vanavond. Oh, dus eh, je mag alle schaatsen gaan poetsen? Met recht, ja. Slijpen? In het vet? Nou, nee, dat niet. Ah, dat gaat weer niet. Een tandje te ver, maal. Ah, oké. Hey, dan ga ik even op de ijsbaan voor je kijken, Thomas. hey, ik hoor mezelf. Hoi. Hoe is het hier op de ijsbaan? Hallo, hoe is het op de ijsbaan? Nou, volgens mij gaat het goed hier. Het is inderdaad... Uh, nou, ik heb het vorige week, was het drukker. Dan ga ik even vragen. Hoe, vaak ben je al gevallen? Nul keer. Hé, eh, wat goed. Hoe, hoeveelste jaar is het hier op de ijsbaan voor jou? Vierde. Dus je bent het al gewend? Ja. Goed zo. Hey, heel veel plezier nog. Hey Thomas, volgens mij gaat het goed hier eh, op de ijsbaan. Ja, dat is te horen. Jawel hè? Ja. Moet ik er voor me heen kijken? dat ze niet eh, over meteen heen gaan schaatsen. Maar ehm, ja, volgens mij vermaken ze zich wel, toch? Dat is mooi. Goed, wij gaan weer eh, verder met de muziek. Kom Kom dichterbij Kom dichterbij. Kom dichterbij me. Geef alles wat je hebt en wees de mijne. Gooi alles van je af en we verdwijnen. oh yeah als was waren we niet meer heer En iedere keer wil ik met je dansen Oftewel wijnen Zeggen hoe ik helemaal laten we verdwijnen Kom dichter bij me Laten we die shit openen Ik hou van maxi dress wat je draagt zo min mogelijk Spittel gas Kom ik laat je zien Geen Marokkaans zelfs Ja straks ben Laat je gaan love Lieve schat ik wil een gokje met je wagen We pakken nu de auto en verdwijnen Onze liefde kent geen tijd Dus we kunnen we het laten We graven naar geluk Dus we de mijne Zo van wel dichterbij Want het duurt vast te lang Een plan voor ons twee is geschreven de Man van je droom is niet de man van je leven Maar ik kom in de buurt en ik ken je alles geven Kom dichter bij me Geef alles wat je hebt en wees de mijne Gooi alles van je af en we verdwijnen Oh jij en ik voor altijd bij elkaar tot het Voor altijd bij elkaar, baby, dat hebben we beloofd Je bent anders dan de rest, die doen alles voor het oog Geef alles wat je hebt, ik sfeer het, we worden groot Dus laten we verdwijnen, even goed kijken Waar we kunnen gaan, ver van die stress blijven Mami, kom bij me, zet je body op de mijne Ik ben aan het wachten, baby, go zeg maar waar blijf je ja. Ik wil op zeer korte termijn verdwijnen Je mama verkeers, wat je zijn, keer pijn. Het Kaartje, ik ik zie alles op een afstandje Door bewegen, staan niet stil, ik ben geen kast. Kom, we gaan, ik heb geld op me Is dit ik moment, dit maar Laat alles op me afkomen van de view Gemunt op jou, het duurde even voor het kwartje view Geestelijke sport, joh, ga je mee en ik pak je ziel Je denkt hard op, maar dat maakt je zacht en nieuw Voor jou gooi ik een nieuw kapot Kom bij me Geef alles wat je hebt en weet On point vélo, rouler sur ces rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, Paris, Paris, je me balade dans Paris. je me balade pas, je me balade pas. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. ocean just to find a piece of your heart. I can barely sleep. Why won't you come to me? I want you to stay. Parce que moi je me balade en paille, je me balade en paille, je me balade en paille, paille, paille, je me balade en paille, je me balade pa pa bam ra pa pa pam, pam. bij, het, eh, bij de ijsbaan Zandvoort op het Raadhuisplein. Als jullie nou nog verzoekjes hebben, kom dan even naar me toe voor degene die hier op de ijsbaan staan. Of vraag het even aan op de Facebookpagina, facebook.com slash CFM Jong Zandvoort. I got this feeling inside my bones.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 Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance.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 dat is uh, Juju on that beat van C. Hilfiger. Do that one dance, baby. That, that one dance. Yeah. Oh, you don't know how to do that? Baby, do it for your grandma. Come on, I'm old and I'm trying to learn it. Well, yeah, do it. Oh, my God. Oh, Walked in this party and these girls looking at me. Skinny jeans on, you know my head nappy. Hey, hey, hey, hey. Okay, okay. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, Juju on that beat, Juju on that, Juju on that, Juju on that beat. Now slide, chop, hit them for no stop. Hey, don't stop. Hey don't stop. Ayy, run a man on that beat. Ayy, run a man on that beat. Ayy, run a man on that beat. Ayy, run a man on that beat. Okay. Now, do your dance, do your dance, do your dance. Ayy, you ugly. You your daddy's son. Ayy, ayy. Do your dance, ayy. Go crazy, ayy. Get free, ayy. Let's go. Lego, Lego, Lego, Lego. Hey, hey, hey. Okay, yeah. we knuckin' and buckin' and ready to fight. I got my cousin, he with me and got Lizzie on the right. And I'm a Detroit baby and I don't know nothing else besides drinking and having parties and having some fun. I say, look in the mirror, what you expect me to do? I see a 300S and got the blacked out rim. I mean, I like your style. I'm on the whole other level. If you compare me and you, there wouldn't be no comparison. Juju on that beat, Juju on that beat, Juju on that, Juju on that, Juju on that beat. Now slide, drop, hit them for no stop, ayy. Don't stop, ayy, don't stop, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat, ayy. Run a man on that beat. Now do your dance, do your dance, do your dance, ayy. You ugly, you your daddy's son. Juju on that beat. juju on that beat. Okay. Juju on that, juju on that, juju on that beat. Now I slide. Hit them phone, don't stop. Hey, don't stop. Hey, don't stop. Hey, run a man on that beat. Run a man on that beat. Hey, run a man on that beat. Hey, run a man on that beat. Mac, do your dance, do your dance, do your dance. Hey. Dat was dus uh, Juju on that beat. Do your daddy, son. Het uh, tweede nummertje wat ik ga draaien. Ja, dat is een wat ouder nummertje. Maar dat is eh, Bad Moon Rising. Ja, de verzoekjes komen inmiddels al eh, weer lekker binnen. Eh, we hebben nog een verzoekje binnen. Dat is eh, Broederliefde met Mino Lop. Buiten het bed moet je me niet schreeuwen, schat. Mino Lop, de Dus nu hoor ik een Sunny van die smaak maar de man. Mine lop ding. Je moet me die schreeuwen. Mine loop den baan. Mine lop ding. Mine lop den baan. Mine lop ding. Mine lop den baan. Mine loop ding. Je moet me niet schreeuwen. niet schreeuwen. Oh. Me no love them bodies. Me no love them. Me no love them bodies. Me no love them bodies. love them Je moet maar niet schreeuwen. schreeuwen. op don't love them bodies. op den love them. op don't love them bodies. Me op love them. Me love them bodies. Je moet me niet schreeuwen. 106.9 ZFN dat is uh, eh, Be Brave met One Night Stand. Als jullie dus nou nog een verzoekje hebben, kom dan even bij me langs. Dan ga ik die uh, speciaal voor jou draaien. En anders mogen ze mij gewoon roepen hoor, want uh, ze kunnen niet het ijs af natuurlijk. Nee, dat is waar. Goddamn, goddamn, ik weet niet, weet niet eens meer hoe ze heet.